Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Tweede Kamer heeft bij het Amerikaanse parlement geprotesteerd tegen een nieuwe Amerikaanse antiterreurwet. Daarover is in Washington een hoorzitting. De wet maakt het mogelijk dat slachtoffers van bijvoorbeeld een aanslag een proces kunnen beginnen tegen landen die zij verantwoordelijk houden. Nu kan dat nog niet. De Tweede Kamer wil voorkomen dat ook Nederland voor de rechter kan worden gebracht. De Tweede Kamer nam vorige week met algemene stemmen een motie aan van PvdA-Kamerlid Recour. Daarin wordt de wet een grote en ongewenste inbreuk op de Nederlandse soevereiniteit genoemd. Tegen de man uit Drachten, die ervan wordt verdacht een gasexplosie te hebben veroorzaakt, eist het OM TBS met dwangverpleging. Bij de ontploffing in december werden de voor- en achtergevel van het gebouw weggeblazen. Zes appartementen stortten daarna in. Experts hebben vastgesteld dat de man de grip op de realiteit helemaal kwijt is. Bij de explosie raakte alleen de man zelf gewond. De bewoners van de verwoeste appartementen in Drachten bleven ongedeerd. De Britse minister van Justitie, Gove, komt niet terug in het nieuwe kabinet. Gove had gezegd dat hij Boris Johnson zou steunen bij zijn poging premier te worden, maar plotseling stelde Gove zichzelf kandidaat. Theresa May, die de strijd om het premierschap won, heeft Gove niet opgenomen in haar nieuwe ministersploeg. Justitie gaat een raadslid uit Heerlen vervolgen die op Twitter iemand een kampbeul had genoemd. De fractievoorzitter van een lokale partij uit Heerlen vergeleek een officier van justitie met een SS-kampbewaakster in onder meer Auschwitz. De vrouw was officier in het proces tegen voormalig VVD-wethouder Van Rij. Ook twitterde de fractievoorzitter dat hij hoopte dat de officier van justitie zou verongelukken. Op 8 augustus moet hij voor de rechter komen. Het weer nog, hier en daar een bui, ook wat zon, vooral in het westen, en het is een graad of 18. Morgen een bui en ongeveer 19 graden. In het weekeinde worden 20 tot 23 graden en daarna nog wat warmer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat een file op de A2 Den Bosch-Utrecht.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 Deze 14 juli 2016. We hebben nog een uurtje heerlijke muziek te gaan. En laten we maar gauw beginnen. We gaan eh, beginnen met George Harrison van zijn triple LP All Things Must Pass. Uit 1970 spelen we Apple's Apple Scruffs. En daarna een nummer geschreven door Rodgers en Edwards. Gespeeld en gezongen door Sister Sledge. We Are Family. En nog heel veel meer. Veel plezier. smiles have touched my tears. How it's been a long, long time. And how you've been on The Sister Sledge en We Are Family uit 1979. Geschreven door Rogers en Edwards. Jawel, in de jaren 70 hadden we ook eh, Billy Joel. Die schreef hele mooie muziek. In 77 bracht hij uit de LP The Stranger. En daarvan draaien wij She's Always a Woman to Me.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 die muziekjes schrijft en zingt. Billy Joel. En She's Always a Woman to Me. Ehm, dan gaan we nu door naar een top 100 hit uit 1975. Ja, het eerste kwartier komt allemaal uit de jaren 70. En die top 100 hit is van The Sweet, The Fox, On The Run. 1975 een top 100 hit uit dat jaar Fox on the Run van de groep Sweet. Eh, uit het 51-jarige repertoire van de Golden Earring heb je altijd wel bepaalde nummers waarvan je zegt van ja, dat kenmerkt wel de band. Twilight Zone, When the Lady Smiles, Long Blonde Animal, maar ook mooie gevoelige nummers horen daarbij. Another 45 miles. the clouds in the sky. I've got to get home to my child, my wife. Here comes the night. I'm scared to death. Gotta get me here right. It looks like the road is swallowing me up. Gotta hurry that look back, blue very straight ahead. het eh, album Abraxas was dit eh, Santana, Carlos Santana met Samba Pati uit 1970. In het eerste uur hadden we het erover welk eh, liedje Paul McCartney zelf zo graag geschreven zou hebben. Wel nu, we hebben nu de andere kant even. En dat is, hij heeft bijvoorbeeld geschreven Yesterday bijvoorbeeld. Zijn allerbekendste nummer ooit. En wie vindt hij nu heeft daarvan de beste uitvoering gemaakt? Dat was verrassend. Marvin Gaye. oh, why did she have to go? I don't know. Tell you, I don't know. The little girl wouldn't say. Ooh, I must have, must have said something wrong. Now I long, long, long for yesterday. talking about yesterday. Love, love, love was such an easy game to play. want you to know I believe in yester, yester, yesterday. De beste uitvoering van Yesterday volgens Paul McCartney. En nu we het over McCartney hebben, gaan we het over de Beatles hebben... want het is tijd voor twee tracks van het album Beatles for Sale uit 1964. En deze keer geen van beide John Lennon Paul McCartney uitvoeringen, althans composities. Ehm, de eerste is van eh, Buddy Holly, Words of Love. En de tweede van Carl Perkins. En dat is ehm, Honey Don't. Hier zijn de Beatles. is real. hmm Words of love you whisper soft and true, darling. I to hear. morning, you don't look right. You've been out painting the town. Uh-uh, baby, been stepping around. But uh-uh. you will when you won't. Ah, ah, honey, don't. Dat waren de Beatles, Words of Love en Honey Don't van het album Beatles for Sale. En volgende week weer twee. Hebben we nu een 3-in-1 met eh, al titels waarin het woord Daydream in voorkomt. Geniet er maar van. I've been dreaming. really feel. To make you understand, my love is real. the days seem so long. I can't face a night alone. I beg you, please, won't you please come home? Now the days seem so long. I can't face a night all alone. I beg you, please, won't you please come home? 7A? What number is this, Chip? 7A. <laughs> okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know. Oh, I could hide neath the wings of the bluebird as she sings. The six o'clock alarm would never ring it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. knight on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without dollar one to spend.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 We begonnen met John Denver met Daydream, daarna de Monkeys met Daydream Believer. En het Love and Spoonful met Daydream. In het eerste uur hadden we de oerformatie van Fleetwood Mac met eh, Peter Green, Jeremy Spencer en Danny Kerwin. Maar nu gaan we de huidige formatie even draaien met Stevie Nicks, Lindsey Buckingham en eh, Christine McVie. En natuurlijk John McVie en Mike, Fleetwood die er nog steeds bij zitten. Een top 100 hit uit 1988 Fleetwood Mac met Everywhere. top 100 hit uit 1988, Fleetwood Mac en Everywhere. Dan zijn we toe aan een LP uit 1977, We Must Believe in Magic. En die kwam van Crystal Gale. En daar stond op het nummer Don't It Make My Brown Eyes Blue.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 En dan zijn we toe aan een film van eh, Cliff Richard uit 1963. De film heette Summer Holiday en eh, kreeg behoorlijk wat hits uit die film. Eh, bijvoorbeeld Bachelor Boy, die gaan we niet draaien, maar het B-kantje wel, dat was The Next Time.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 But how can I fall in love the next time? When I'm still so in love with you. Uit 1963 Cliff Richard and The Shadows and The Next Time at Summer Holiday. En dan zijn we natuurlijk aan de laatste plaat. En dat is meteen de oudste van de hele uitzending. Scarlet Ribbons, die kennen we van de Cats uit Nederland. Maar het eh, origineel, een van de originele komt uit 1950. Hier is Joe Stafford. deze matchbox voor eh, de week van 14 eh, juli. Volgende week is de 21, dan zijn we er weer. En misschien gaan we dan even proberen om eh, live contact te krijgen met deelnemers van de Vierdaagse in Nijmegen. heel fijn weekend, veel mooi en zonnig weer. En graag tot de volgende week.